en kreeg als cadeau een ballonvaart met collega's. Bij het landen ging het helemaal mis. De ballon kwam hard neer en werd tientallen meters meegesleept over een weiland. Er raakten ook vijf mensen gewond. De Nederlandse Ballonvaartvereniging krijgt nu veel vragen over of ballonvaren wel veilig is. Ballonvaren is absoluut veilig en in Nederland zijn er de laatste 30 jaar geen belangrijke dingen misgegaan. Want zijn er eerder doden geweest? Er is ooit in het verleden één dode te betreuren geweest. En dat was in 1993, dus dat is al 32 jaar geleden. Dus eigenlijk gaat het heel vaak goed. Ballonvaren is veiliger dan autorijden. En traplopen, ja, absoluut. Er gebeuren wel vaker ongelukken met luchtballonnen... maar meestal loopt dat af met wat schrammen of een gebroken been. De autoriteit persoonsgegevens is een onderzoek begonnen naar het laboratorium in Rijswijk... waar de gegevens van honderdduizenden patiënten zijn gestolen na een hek. Maandag kwam dat nieuws naar buiten. Later bleek dat de hek al veel eerder was ontdekt... maar dat het lab dat niet meteen had gemeld. Bedrijven zijn wettelijk verplicht binnen 72 uur na een hek dat te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. En actrice Ingeborg Elsevier is overleden. De Amsterdamse actrice brak in 1974 door en speelde in de film Madelief... en in series zoals In Voor- en Tegenspoed en Kinderen Geen Bezwaar. Wat zie jij eruit? Waar heb jij dat ontzettende lelijke blouse gekocht? Nou, Nederland wordt er niet beter op. Iedere keer als ik hier kom is het erger. Meer troep op straat, slechter weer, mensen nog chagrijniger. En ik heb toch al zo'n hekel aan chagrijnige mensen. Ze won meerdere theaterprijzen Ingeborg Elsevier was 89 jaar. Heb ik nog het weer? Nou, het blijft nog even warm vanavond. Vannacht is het niet kouder dan tussen de 15 en 20 graden. Morgen overdag flink wat zon bij 25 graden aan zee en maximaal 31 in Limburg. Morgenavond komt er meer wind en koelt het sneller af dan de afgelopen dagen. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Veel vertraging is er op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Amsterdam Sloot en Knopen de Hoek. 6 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk met een auto en een vrachtwagen is maar één rijstrook open.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 Nothing you can do to break his stride, cause he's Mr. Cool and this is his party. I've seen it half a million times. You can play forward or rewind. You will always do what she decides, cause she's got the key to getting you started.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 zoals Bevolkingsonderzoek Nederland. Over een half uur is het hitteplan niet meer van kracht in Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Groningen en Drenthe. In de rest van het land blijft de waarschuwing om goed op kwetsbare mensen te letten nog wel even gelden. Voetballer Mohamed Iataren stapt over van RKC Waalwijk naar Fortuna Sittard. Hij tekent een contract voor één jaar met de optie van nog een jaar. Volgens de Telegraaf neemt de Limburgse eredivisieclub Iataren over voor een ton. Het weer op veel plekken zon en ruim 30 graden.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 Right? Telling me she had to go, so I dropped her at the spot in my 4 by 4 I can't be late, girl. phone. She talking about why the my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Telling me to change my mind. She like Britney Spears, baby, hit me one more time. Uit Zandvoort. ZFM. walks, I like the way she talks, and she turns me on with a special concern. Now I'm a different guy, and I don't compare to many. But next to her, I'm plain ordinary. Not many can see the light blue aura that surrounds the girl wherever in the world. She's a nine, a ten, a twenty, fifty.